Het dorp staat op stelten als Sonja gaat zenden. Ze draait enkel fijne muziek. Iedere morgen voorbij alle zorgen, maar tijd weer voor groetjes en biet. Zo'n eigen piraat is een kostbaar bezit voor Jappie en Jan met de pet. Maar als op een morgen er plots geen muziek is, dan is er iets niet in de haak. klinkt door heel de straat. Kom weer in de eter, wordt gauw weer beter en draai weer een leuke plaat. Silver Lady, wij missen je zo. Iedere morgen, voorbij alle zorgen, muziek op de maat. die luisteren alle naar haar. Verzoekjes en vragen van oude vandaag. want die doen nog driftig hun best. Niemand weet wat er precies is gebeurd, misschien is de zender kapot. Dan wordt er gespaard lady, klinkt door heel de straat. Kom weer in de eter, wordt gauw weer beter en draai weer een leuke plaat. Silver lady, wij missen je zo. Iedere morgen, voorbij alle zorgen, muziek op de maan. straat. Kom weer in de eter, word gauw weer beter en draai weer een leuke plaat. Silver lady klinkt door heel de straat. Kom weer in de eter, word gauw weer beter en draai weer een leuke